Dat vindt voorzitter Jorritsma van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De rechter kan verplichte nazorg nu al opleggen, maar volgens Joritsma gebeurt dat veel te weinig. Meestal wordt gekozen voor vrijwillige begeleiding. Joratsma vindt dat het Openbaar Ministerie en de rechter beter moeten nadenken over de terugkeer van pedoseksuelen in de maatschappij, zodat niet langer de burgemeester het probleem moet oplossen. Vanmiddag bepaalde de rechter dat burgemeester Van Gijzel van Eindhoven geen gebiedsverbod voor onbepaalde tijd voor de hele stad mag opleggen aan de pedoseksueel zietse van der Vee. Uit een psychiatrische kliniek in Assen zijn een paar dagen geleden een man en een vrouw ontsnapt. De man zat in de laatste fase van zijn TBS-behandeling. Hij mocht met onbegeleid verlof, maar had zondag geen toestemming om, om op verlof te gaan. Hij is veroordeeld voor een geweldsdelict. De vrouw zat ter observatie in de kliniek in Assen. Zij moet in oktober voorkomen, ook voor een geweldsdelict. Zij is ook sinds zondagavond zoek. Justitie wil niet zeggen of er een relatie bestaat tussen de twee. Israël laat drie Turkse schepen uit het hulpconvoi voor Gaza weer gaan. De schepen hebben ruim twee maanden in Israëlische havens aan de ketting gelegen. Het grootste schip is al onderweg naar Turkije en twee andere schepen vertrekken morgen. Het hulpconvooi van in totaal zes schepen werd op 31 mei met geweld door Israël tegengehouden. Daarbij vielen op het grootste schip negen doden. Het incident leidde wereldwijd tot verontwaardiging en dwong Israël ertoe om meer hulpgoederen toe te laten tot de Gazastrook. De drie andere schepen uit het hulpconvooi blijven voorlopig aan de ketting liggen, net als een hulpschip dat enkele dagen later kwam. Het weer, opklaringen lokaal kans op mist. Het koelt af naar 8 graden in het oosten tot 12 aan zee.